Medewerkers van het Rode Kruis verwachten dat het aantal nog veel hoger is. Ze zijn gestopt met het verzamelen van lichamen toen het donker werd. De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt sinds dit voorjaar geteisterd door geweld. De president werd in maart afgezet door moslimrebellen. Sindsdien is het geweld tussen christenen en moslims weer opgelaaid. In New York is een voormalige handelaar van de Amerikaanse bank Goldman Sachs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een boete van 118 miljoen dollar. Dat bedrag is het verlies dat de bank leed in 2007 voor het gedrag van de handelaar. Matthew Taylor speculeerde met miljarden op de koers van een Amerikaanse beursindex. Behalve de boete en celstraf kreeg Taylor een taakstraf van 400 uur en moet kinderen uit achterstandswijken gratis wiskundeles geven. Naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush bij de herdenkingen en de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam. De aanwezigheid van maar liefst drie Amerikaanse presidenten wordt gezien als een bevestiging van het belang van Mandela als wereldleider. In de Mexicaanse stad Pachuca zijn zes mensen gearresteerd... die verdacht worden van diefstal van radioactief materiaal. De zes zijn naar het ziekenhuis gebracht om getest te worden op radioactieve besmetting. De zes zouden in de buurt zijn geweest van de vrachtwagen met radioactief materiaal... die eerder deze week werd gestolen. Die werd gisteren teruggevonden. Het weer... In het binnenland is het droog en de kustgebieden nog een bui, soms met natte sneeuw. Het koelt af tot dicht bij nul. Overdag is het overal bewolkt, af en toe regen of natte sneeuw.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 Nous étions formidables. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Yeah, Spider-Man and Freeze in full effect uh -huh. You ready, Ron? I'm ready You ready, Bill? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, break it down Girl, I must Save them.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 ZFM.